Gebeurt dat niet, dan wordt er ingegrepen. Uit sommige steden in Libië komen berichten dat er nog steeds wordt gevochten. Ondanks de belofte van de Libische regering dat er een staakt het vuren zou worden afgekondigd vanmiddag. Premier Rutte vindt dat de beloofde informatie aan de Tweede Kamer over het helikopterincident in Libië niet te lang op zich laat wachten. De Tweede Kamer wil weten wat er precies is gebeurd bij de mislukte evacuatie in Libië, waarbij drie Nederlandse militairen werden vastgezet. Het kabinet heeft daarover een brief toegezegd en veel Kamerleden vragen zich af waarom die er nog niet is. In Met het oog op morgen zei Rutte dat er echt niks aan de hand is met de brief. Hij moet alle feiten goed weergeven en alle betrokkenen moeten kunnen worden gehoord. En dat kost gewoon tijd, vroegde hij eraan toe. Waarschijnlijk komt de brief begin volgende week. De golven van de tsunami die Japan trof waren ruim twee keer zo hoog als tot nu toe was aangenomen. Op sommige plaatsen waren ze 23 meter hoog, hebben Japanse onderzoekers berekend. De hoogste vloedgolf die Japan ooit trof was er een van bijna 40 meter in 1896. De Italiaanse politie heeft een man aangehouden die kaartjes verkocht voor de zaligverklaring van de vorige paus. De Amerikaan deed dat online en vroeg per kaartje 170 euro. Maar de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II in mei is gratis. Er is geen kaartje voor nodig. Hoeveel nepkaartjes de Amerikaan al had verkocht is niet bekend. Hij is een bekende van de Italiaanse politie. De man deed zich eerder voor als stadsgids in Rome, maar had daar geen vergunning voor.